ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Het is vrijwel zeker dat een Armeense jongen en zijn moeder Nederland uit moeten. Michael van Elf is hier geboren en zijn moeder in Armenië. Na jaren procederen zegt de Raad van State nu dat ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. En ook minister Faber van Asiel en de Immigratiedienst zeggen dat ze niets meer kunnen doen. Reisorganisaties balen van de hoeveelheid vluchten die uitvallen bij Transavia. Vorige maand werden 61 vluchten gecanceld en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar terug. Transavia zegt dat ze een personeelstekort hebben. En ook staan een hoop vliegtuigen in het buitenland omdat ze gefixt moeten worden. En een gouden medaille voor Nederland bij het zeilen. Odiel van Aanholt en Annette Duits maakten het spannend. Want aan het einde van de laatste race dachten ze al bij de finish te zijn. Maar ze moesten toch nog een stukje verder. We waren eerst over de finish, maar er kwam geen toeter. Dus we wisten dat er iets mis was. Maar we hadden nog even een seconde nodig om te kijken wat moeten we nu doen. Eh, en toen zagen dat alle boten op een andere plek finishen dan normaal. En zijn we heel snel erheen gegaan. En dat heeft uiteindelijk ons dus ook de medaille gegeven. Want anders hadden we het niet gehad. Ja, dat was het tweede goud vandaag voor Team NL. Want bij het roeien vanochtend wonnen de vrouwen de finale 2 zonder. En Adele trapt vanavond in München haar lange concertreeks af. 80.000 mensen kunnen er in de zaal die speciaal voor haar is gebouwd. Tien concerten gaat Adele daar geven deze maand. En de Nederlandse Daphne woont in München en kijkt er al maanden naar uit. Ik denk sowieso met zoveel mensen dat het gewoon heel indrukwekkend gaat worden. En gewoon de hele ervaring omheen. Want er is ook nog een heel Adele World. Eh, helemaal gebaseerd op haar favoriete drankjes. Je kan er volgens mij wat eten ik denk dat het gewoon de hele vibe omheen ook gaat worden. Ja, een hele beleving is eh, dus. En Daphne die geeft via haar account de Budget Traveler tips voor Nederlanders die die kant op gaan. Onthoud de dag dat je naar het concert gaat, kan je gratis met het openbaar vervoer. Je ticket is zeg maar geldig als openbaar vervoerbewijs. En je kan zeg maar alle openbaar vervoermogelijkheden gebruiken tot M6 en dat is eigenlijk heel München. Het weer dan nog, nu volop zon. Later vanmiddag komen er iets meer stapelwolken aan. Het blijft wel droog bij een graad of 25. En het weekend afwisselend bewolkt, soms wat zon en ook wat regen aan het eind van de dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Alkmaar... tussen Knoopert Holendrecht en Alsmeer, 10 minuten vertraging... Op de A10 Zuid richting Den Haag er weer meer een half uur vertraging.